uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer krijgt de namen en locaties van groepen uit Syrië... die steun van Nederland kregen in vertrouwen te zien. Dat heeft minister Blok laten weten. Eerder deze week berichten Nieuwsuur en Trouw... dat Nederlandse hulp bij extremistische strijdgroepen terecht is gekomen. Volgens minister Blok zijn in totaal 22 groepen gesteund... maar stond geen van die groepen op een internationale terroristenlijst. De steun aan gewapende strijders in Syrië is inmiddels stopgezet. Op Aruba heeft de moeder van de twee zwaar mishandelde en vermoorde jongetjes drie jaar cel gekregen, een jaar minder dan werd geëist. De kinderen werden zwaar mishandeld en uiteindelijk gedood door hun stiefvader, maar hun moeder, Rishaila F., hield de mishandelingen stil. Volgens de rechter had ze genoeg mogelijkheden dat te melden en heeft ze te weinig gedaan om haar kinderen te beschermen. Eerder legde de rechter op Aruba de stiefvader van de kinderen 14 jaar cel en TBS op. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft excuses aangeboden... aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhoorn. Ook is er een financiële regeling getroffen. Tromp pleegde in 2013 zelfmoord... nadat hij door de inspectie op non-actief was gezet. Hij had een ongebruikelijk hoge dosis morfine... aan een terminaalzieke patiënt gegeven die daarna overleed. De Raad van State oordeelde later dat Tromp niet geschorst had mogen worden. Verschillende media hebben de miljoenennota al in handen... De samenvatting van de kabinetsplannen wordt pas aankomende dinsdag op Prinsjesdag gepresenteerd. In de nota staat dat het kabinet wil dat mensen kunnen voelen dat het beter gaat met de economie. Daarom gaan 95% van de Nederlandse huishoudens er volgend jaar op vooruit, schrijft minister Hoekstra. Ook staat in de nota dat de economie volgend jaar met 2,6% groeit. Tweede Kamerleden kregen de tekst vanavond om 6 uur via een USB-stick. Het weer vanavond en vannacht kan nog een bui vallen. De minima liggen rond de 12 graden.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 Do you love me? Are you riding? Say you'll never ever leave from beside me. Cause I want you, danger. Give up. little shy. Cause everybody's trying to be famous. And I'm just trying to find a place to hide. All I wanna do is just hold somebody. But no one ever wants to get to know somebody. I don't even know how to explain this. I don't even think I'm gonna try. okay. I promise. losing. See your fucking hands up and check out the bass. You don't know how to wake up, like you took the wrong pill. You don't know how to wake up, but the is not real. Come on, now put your hands up, just do as I say. Let me see your fucking hands up. Check out the bass. wanna lie, can we be honest? Right now, while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you, like night and day, we'd repeat every conversation. Being with you every day's a Saturday, but every Sunday you got me praying. Don't you? Dion Sydney, live in de mix. Dit is alweer het tweede en laatste uur. hier Volgende week vrijdag zijn we weer bij je. 9 uur sharp. Je vrienden van de show. Als het feest morgen overleven. <laughs> Maak er een mooi weekend van. En wie weet zien we jullie naar een mooie zomerse week. Want ja, de temperaturen gaan weer stijgen. En ja, in deze tijd van het jaar heerlijk dus geniet ervan. Mijn naam was DJ JK. En samen met DJ Dion Sydney was het See It. Ik zeg tot volgende week. Doei! Tweede Kamer krijgt de namen en locaties van groepen uit Syrië... die steun van Nederland kregen in vertrouwen te zien. Dat heeft minister Blok laten weten. Eerder deze week berichtte Nieuwsuur en Trouw... dat Nederlandse hulp bij